Levi van Eck met het NOS-journaal. De huizenprijzen zijn vorige maand met 10,4% gestegen in vergelijking met februari vorig jaar. Dat is de grootste stijging in bijna 20 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. In 2013 bereikten de huizenprijs nog een dieptepunt, maar daarna zijn ze alleen maar gestegen. Dat komt onder meer door de woningnood en de lage rente. Ook het aantal huizen dat vorige maand van eigenaar wisselde was hoog, met 9,4 procent. Amnesty International roept Wereldvoetbalbond FIFA op om invloed uit te oefenen op Qatar... om een einde te maken aan het misbruik van arbeidsmigranten. De KNVB is gevraagd die oproep te steunen. Een boycott van het WK in 2022 is volgens Amnesty niet nodig. Wel moet er volgens de mensenrechtenorganisatie blijvend druk op de overheid worden uitgevoerd... om de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. De afgelopen tien jaar zijn 6500 arbeidsmigranten overleden... tijdens werkzaamheden voor het WK in Qatar. In de Engelse stad Bristol is gisteravond laat een betoging uitgelopen op rellen met de politie. Twee agenten zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook werden twee politievoertuigen in brand gestoken en werd een politiebureau in het centrum van de stad beklad. Duizenden mensen gingen in Bristol de straat op om te demonstreren tegen een wetsvoorstel dat de politie meer bevoegdheden geeft om in te grijpen bij demonstraties. Door de coronapandemie zijn er minder zelfstandigen die een volledige werkweek kunnen werken. Dat meldt het CBS. In het laatste kwartaal van vorig jaar werkten 895.000 zelfstandigen voltijds. Zo'n 44.000 minder dan in dezelfde periode in 2019. Vooral in de creatieve beroepen was minder werk voor zelfstandigen.